Kees Groot met het NOS-journaal. VVD morgenochtend verder over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De coalitiepartijen zijn al dagen met elkaar in gesprek over de bed, bad en broodkwestie. Haagse ingewijden gaan ervan uit dat de partijen nu langzamerhand naar een uitkomst toewerken... en dat morgen een cruciale dag wordt. Het bedrijf Tulip Oil wil komende winter al een gasput boren op Terschelling. Dat blijkt uit de vergunningsaanvraag. Drie kilometer uit de kust wil Tulip Oil een platform bouwen dat daar naar verwachting 23 jaar blijft staan. De bewoners van Terschelling zijn tegen de boringen. Minister Kamp neemt in de zomer een besluit. Er werd voorlopig geen gas en olie gewonnen bij Woerden. Minister Kamp laat weten dat de vergunning uit 2009 geactualiseerd moet worden. Het Canadese bedrijf Vermillion Energy wil vanaf 2017 gaan boren, zo werd onlangs bekend. Minister Kamp begrijpt de ontstane ophef. Volgens hem zijn we sinds 2009 meer te weten gekomen over wat de gevolgen van gaswinning kunnen zijn. Daarom zal hij de oude vergunning opnieuw beoordelen, waarbij de veiligheid van de bewoners voorop staat. De man die vanochtend werd aangehouden bij de brand in de Britse ambassade in Den Haag blijft langer vastzitten. De politie houdt rekening met brandstichting. De 32-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand. Hij is een Nederlandse medewerker van de ambassade. Bij de brand raakte niemand gewond. Een vliegtuig met de Servische president Nikolic aan boord is vorige week bijna neergestort, doordat de co-piloot koffie had gemorst op het instrumentenpaneel. Toen hij het opdepte raakte hij een knopje, waardoor het vliegtuig ineens twee kilometer daalde. De gezagvoerder kon het vliegtuig uiteindelijk weer onder controle krijgen. Nikolic zegt voorlopig commercieel te vliegen, omdat er eerder problemen waren met het regeringsvliegtuig. De co-piloot is geschorst. Het weer, vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het koelt af naar 3 graden. Morgen vooral in de ochtend wolkenvelden. Later meer zon en het wordt 11 tot 16 graden. Dit was het NOS. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. De avondspits loopt langzaam op zijn eind, maar er staan nog genoeg files. Dit zijn de files die minstens 5 minuten vertraging geven in de Randstad. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Knopen Diemen 10 kilometer. 20 minuten extra daar. De A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein-Zuid en Alfred Everdingen 5. En verderop tussen Culemborg en Knopendel nog 6 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam na een botsing bij Hoofddorp 2. En verderop bij Knopen de Nieuwe Meer nog eens 9 kilometer. Eh, op de A9 Alkmaar Diemen bij Oudekerk aan de Amstel 4. En verderop bij knooppunt Diemen nog eens 4. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Noord 3 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht nog 5. A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer. A28 Amersfoort-Utrecht tussen de afrit Den Dolder en de Uithof 4. En de n 207 Bergambachtal van aan de Rijn is voorlopig in beide richtingen dicht bij Waddingsveen. Dat heeft te maken met eh, problemen met een brug daar.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 love so far.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 a drug and I need te scoren.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

to the touch as we lay there side by side, and everything around us disappears. If you believe.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 day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 歌。